Dat zei Gaddafi zelf in een kort interview op de Libische staatstelevisie. Hij was te zien half leunend uit een auto onder een paraplu. Waar die auto stond was niet duidelijk. Hij sprak de geruchten tegen dat hij naar Venezuela is gevlucht... en hij riep op niet te geloven wat er wordt gezegd op tv-zenders die van zwerfhonden zijn. Een groep Libische legerofficieren riep vannacht alle militairen op... zich aan te sluiten bij het volk en Gaddafi af te zetten. Ook riepen ze op tot een militaire mars naar Tripoli. Bij de volksopstand in Libië zijn gisteren veel doden gevallen. Volgens betogers zijn in Tripoli alleen al 250 mensen omgekomen toen straaljagers, helikopters en tanks het vuur openen. Vandaag komt de VN-veiligheidsraad bijeen om te praten over de crisis in Libië. VN-chef Ban Ki-moon heeft gebeld met Gaddafi en hem dringend verzocht het geweld te stoppen. Intussen proberen steeds meer landen hun burgers uit Libië te evacueren. Nederland stuurt vandaag een vliegtuig. De PvdA wil woensdag een spoedoverleg met minister Rosentaal over Libië. Een aardbeving bij de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch heeft aan meerdere mensen het leven gekost. De beving had een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. De schade is enorm. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn brandjes uitgebroken. 80% van de stad zit zonder stroom. In het centrum van Christchurch is een kathedraal deels ingestort. Gevreesd wordt dat er nog mensen onder het puin liggen. De schade is groter dan bij de aardbeving van september vorig jaar. Toen werd Christchurch, op het zuidelijk eiland van Nieuw-Zeeland, getroffen door een zwaardere aardbeving van 7,1. Daarbij raakten twee mensen zwaar gewond. Het weer, het is helder en het vriest overal. De minima lopen uiteen van min 2 tot min 9. Overdag droog en zonnig.